emotional transition. swan, stuck inside come to steal, we're still tonight. You got the sugar to satisfy. i have the down slow. pursue me. Right. She tell me how she don't want to lose me. Pure sweet talk and she starts to seduce me.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 Grote onregelmatigheden zijn tot nu toe niet gemeld. Wel kampen sommige stembureaus met volle stembussen. In Middelburg is een noodprocedure gebruikt... waardoor een stembus tussentijds kon worden geleegd. De stemming werd daarvoor stilgelegd. Het zegel van de stembus werd verbroken... en de biljetten werden in een doos gedaan die vervolgens werd verzegeld. De stemwijzer trekt dit jaar naar verwachting iets minder bezoekers dan in 2006. Bij de grootste kieshulp op internet verwachten ze uit te komen op ongeveer 4,3 miljoen bezoekers rond de verkiezingen van 2006 waren dat er zo'n 4,7 miljoen. De stemwijzer heeft wel een record geboekt. De afgelopen 24 uur trok de site 1 miljoen mensen en dat is meer dan ooit op verkiezingsdag. De discussie over de hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot een stagnatie van de huizenmarkt. Dat zeggen de VBO-makelaars. Volgens de organisatie wachten veel mensen met het kopen van een huis vanwege de onzekerheid over het belastingvoordeel. Een aantal partijen pleit in de afgelopen verkiezingscampagne voor een beperking van de hypotheekrenteaftrek. VBO zegt dat sinds eind maart in het middensegment het aantal voorlopige koopovereenkomsten met meer dan een derde is teruggelopen. In het segment tot 250.000 euro zou het aantal verkopen zelfs zijn gehalveerd. Makelaarsvereniging NVM zegt zich te herkennen in het beeld dat VBO-makelaar schetst, maar heeft zelf geen cijfers. In Moskou is de balletlegende Marina Semyonova overleden. Ze was een van de grootste ballerina's van de voormalige Sovjet-Unie. In de jaren 20 van de vorige eeuw maakte zij haar debuut... en daarna volgde een lange carrière in de Sovjet-Unie en daarbuiten. Semyonova danste bij het Kirov Ballet en later bij het Bolshoi Ballet. Een van haar glansrollen was Odette in het Zwanenmeer. Marina Semyonova was